Binnenkort hoor je ze allemaal. Allemaal. In de Zomerse 50. Zomerse 50. Binnenkort. Op dit station. Kijk voor meer informatie op zomerse50.nl. Come da la parla americano Quando si fa l'amore sotto la luna Come sotto la luna, come da venga di ai lovi, come da tocca vedi chi da va bene, se tu la parla miez americano, TV op kanaal 45.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 Dat heeft de familie van de prins bekendgemaakt. Carlos Hugo overleed vanochtend aan de gevolgen van kanker. Overmorgen komt zijn lichaam aan op Paleis Noordeinde in Den Haag, waar hij een paar dagen wordt opgebaard. Er is daar geen toegang voor het publiek. Maandag wordt prins Carlos Hugo naar Noord-Italië gevlogen. In Parma en Piacenza kan het publiek afscheid van hem nemen. Op zaterdag wordt hij in Parma bijgezet in het familiegraf. De plechtigheid is alleen voor genodigden. Nog niet bekend is wie er namens de Nederlandse regering aanwezig is bij de uitvaart van prins Carlos Hugo. De Schotse doedelzakspeler die in de Tweede Wereldoorlog geallieerde soldaten begeleidde is overleden. Het is Bill Millen die de bijnaam Piper Bill had. Hij speelde op die day op het strand van Normandië voor de militairen opdat die een oriëntatiepunt hadden. Zijn commandant gaf hem de opdracht door te spelen, hoewel dat eigenlijk was verboden. Piper Bill liep in kilt op en neer over het stand met zijn doedelzak. Hij was ongewapend en speelde door terwijl veel kameraden om hem heen werden neergemaaid. Het optreden van de commando's op Sword Beach, de codenaam voor het stuk strand, is later verfilmd in The Longest Day. Piper Bill is 88 jaar geworden. Op het Haringvliet is vanmiddag urenlang gezocht naar een opvarende van een zeiljacht. Ter hoogte van Middelharnis was een man overboord gevallen. Aan de zoektocht deden onder meer reddingboten, een helikopter en een vliegtuig van de kustwacht mee. De zoektocht bleef zonder resultaat. Morgen zoekt een dreg- en duikteam verder op het Haringvliet. Het weer tot slot. Vannacht langs de kust kans op een bui. Morgen zijn er afwisselend zon en stapelwolken en kan een enkel buitje vallen. Het wordt dan 20 graden. Na morgen wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.